In 2013 is een Surinamer door zuurstofgebrek overleden... nadat hij door de politie in bedwang werd gehouden. Ook toen werd de nekklem toegepast. De politie in Groningen belt bij tientallen mensen aan in verband met het onderzoek naar de bommen bij Jumbo-supermarkten. Ze vragen de bewoners of ze hun kookwekker mogen zien. Waarom deze opmerkelijke vraag wordt gesteld wil de politie niet zeggen. In een maand tijd waren er bomincidenten bij drie Jumbo-filialen. Eén keer kwam het tot een ontploffing. De lonen van hoog- en laagopgeleiden liggen steeds verder uit elkaar. Het Centraal Planbureau zegt dat de groeiende ongelijkheid te maken heeft met technologische ontwikkelingen. Veel mensen die werkten in het middensegment, zoals boekhouders en secretaresses, zijn hun baan kwijtgeraakt. Hun werk is overgenomen door computers. Nu hebben deze mensen vaak een minder goed betaalde baan. De zesde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Tsjech Stibar. De rit leek te eindigen in een massasprintheuvel op, maar Stibar slaagde er in een paar honderd meter voor de finish uit het peloton te rijden. Daarachter won Sagan de massasprint. De Nederlandse klassementsrenners Geesink en Mollema finishten in het peloton. De gele truidrager Tony Martin viel een kilometer voor de finish. En op Wimbledon heeft de Nederlander Jean-Julien Roger Royer voor het eerste finale van het dubbelspel bereikt. Royer won de halve finale met zijn Roemeense partner Tekau in vijf sets van een Indiaas-Roemeens koppel. De eerste finalist bij de vrouwen is de Spaanse Muguruza. Zij won verrassend in drie sets van de Poolse Radwanska. Het weer, geregeld zon, maar in het noorden en oosten kans op een bui. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af tot 5 graden. Aan de grond kan het lokaal zelfs gaan vriezen. Morgen vrij zonnig en 20 tot 24 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Blarikum en meer na een ongeluk 5 kilometer... A2 Utrecht en Bos langzaam rijden tussen Beest en Waardenburg. De A9 Amstelveen-Alkmaar, de Wijkertunnel, daar is een ongeluk gebeurd. De tunnel is dicht. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer. moet worden omgereden door de Velsertunnel. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bunnik en Hooggraven 5. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West over 8 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 6.